5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson ontvangt vandaag in Cornwall... de leiders van de zeven belangrijkste industriestaten. Onder andere de Amerikaanse president Biden... die al een paar dagen in Engeland is. Biden maakte gisteren bekend dat Amerika 500 miljoen doses... van het Pfizer-vaccin aankoopt... om te doneren aan ontwikkelingslanden... Johnson verwacht dat de G7-landen op de top zeker een miljard vaccindoses zullen beloven. Verder zal er onder meer worden gepraat over een minimumbelasting voor bedrijven. Twee passagiers van een Amerikaans cruiseschip in Curaçao zijn positief getest op het coronavirus. De twee delen een kamer op het schip. Ze zijn niet ziek, maar moeten voorlopig wel aan boord in quarantaine blijven. Iedereen op het schip, zowel de 650 bemanningsleden als de gasten, waren volledig gevaccineerd. Het cruiseschip is het eerste dat Curaçao weer aandoet sinds het begin van de coronapandemie. Het was eerder deze week in Aruba. Curaçao hoeft, voorlopig niet te rekenen op een nieuw steunpakket... zolang de ministersalarissen niet worden aangepakt... schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. Het kabinet en Curaçao zijn al lange tijd met elkaar in overleg... over meer financiële steun... De discussie gaat vooral over de voorwaarden die Nederland stelt. Het kabinet wil Curaçao bijstaan, maar vindt dat het eiland ook zelf maatregelen moet nemen om de economie sterker te maken. En een man in Groningen die zondag de dader van een steekpartij achtervolgde en aangaf bij de politie, heeft van een wijkagent een bloemetje gekregen. De man was bij een supermarkt in de Groningse wijk Hoogkerk ooggetuige van de steekpartij waarbij een jongen van 14 werd aangevallen en overleed. De ooggetuigen zag de dader wegfietsen, volgde hem en waarschuwde de politie. Die pakte de 23-jarige verdachte op. De inzet en actie van deze getuigen vinden we echt geweldig, schrijft de politie op Instagram. Het weer langs de kust kans op mist. Vandaag droog en vrij zonnig, 22 tot 27 graden. In het weekend meer bewolking en koeler.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 Zandvoort. Oh, down for me. Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. But know it's gonna be okay. Oh, let the music take you away Wanna be happy, so you say. I know your baby drive you crazy, but no one can take his place.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 Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't no thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot, in the mug, in the watch. me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? yeah. And all my ladies that be giving it up, uh. What? Yeah, yeah. To everybody that be living it up, we say, What do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. love. The want a holiday, miss acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus, we hit it off at first sight like love jones. Mini zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I ride right next to you. Doing don't nuts and guts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. to everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh, love. Come on, we Come on live your life. Love you so sexy, I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you actin', laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Home girl got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what. I Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy B. turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Uh, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh, that be giving it up. Uh. What? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. Uh. Come on, we get it right. Come on, we get live.